en krijgen een melding als er iemand in de buurt hulp nodig heeft. Maar een hoop mensen hebben afgelopen jaar vanwege corona geen opfriscursus gedaan. Dat is wel belangrijk als je je skills een beetje bij wil houden, zegt deze organisatie. En dat ze jaarlijks hun herhaling doen en ervaring opdoen met eh, het reanimeren en het gebruik van een AED. Zodat als ze bij een patiënt komen het heel effectief gaat zijn. En als richtlijnen eh, aangepast worden, dat zij nieuwe inzichten, dat ze dat ook kunnen gaan toepassen bij een reanimatie. Doordat er minder burgerhulpverleners worden gealarmeerd bij een hartstilstand... zal het langer duren voordat iemand gereanimeerd kan worden. Er zijn in Australië vier mensen omgekomen bij een botsing tussen twee helikopters. Drie andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het gebeurde in de buurt van het pretpark SeaWorld. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk, vertelt deze verslaggever. Now it's unsure exactly what caused the crash. What we do know is both helicopters are believed to be owned by SeaWorld. It's just very, very sad scenes here today. Not a good start to the new year at all. Een van de helikopters kon een noodlanding maken. De andere kwam op zijn kop in zee terecht. En in het Vaticaan wordt de boel klaargezet voor het afscheid van ex-paus Benedictus. Hij overleed afgelopen weekend op zijn 95ste. Vanaf vandaag kunnen mensen afscheid komen nemen, zegt onze correspondent. Nou, wat ik zo hoor eh, uit de berichten is dat men zo'n 30.000 mensen per dag verwacht. Er eh, is ongeveer 1000 man politie op de benen om het allemaal in goede banen te leiden. Eh, ja, 30.000, dat klinkt misschien veel. Maar vergeleken bij 2005 overlijden van Johannes Paulus II is het toch echt veel en veel minder. Eh, ik denk dat er veel toeristen zullen zijn. Dat klinkt een beetje, maar het is natuurlijk vakantietijd. Mensen hebben drie dagen de tijd om langs te komen. Donderdag is de uitvaart van de oud-paus. Het weer nog veel wolken en af en toe regen. Later vandaag wordt het wat vaker droog. maar kan er wel af en toe nog een buitje vallen. En het is zacht, een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Alleen terugkerend verkeer op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp komt in de file.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 I get sad and so confused, you're not the you I used to know. If you haven't been the same since we broke up, I just hope I'm not the reason that you're stuck. be light. From now on, our troubles will be out of sight.